Ze stonden bij de politie bekend als moslimsympathisanten. In het huis van de man is explosief materiaal gevonden en andere materialen om een bom mee te kunnen maken. De andere twee verdachten zijn 27 en 34 jaar oud. Ze zouden de contacten met mensen in Syrië onderhouden. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem heeft vanmiddag topoverleg over Griekenland. In de zomer moet het land weer een aflossing doen voor de financiële steun die het tijdens de crisis heeft gekregen. Het Internationaal Monetair Fonds was deze week pessimistisch over de Griekse financiën. Het IMF zei onder meer dat de Griekse schuld onhoudbaar is. Dijsselbloem spreekt vanmiddag met de Griekse minister van Financiën, het IMF en de Europese Centrale Bank. Dijsselbloem zegt dat het de goede kant op gaat met Griekenland, maar dat het nog beter moet. De Turkse president Erdogan heeft een datum geprikt voor het referendum... waarin de Turkse inwoners zich mogen uitspreken over een grondwetswijziging. Het referendum is op 16 april. Als de Turken instemmen met de wijzigingen die Erdogan voorstelt... krijgt de president veel meer macht. Het moet onder meer mogelijk worden dat een president twee termijnen van vijf jaar dient. Een Franse boer die illegaal illegale migranten hielp... is door de rechter veroordeeld tot een geldboete. De biologische boer kwam internationaal in het nieuws... doordat hij vluchtelingen vanuit Italië de grens over te komen... bij de kustplaats Ventimiglia. Op het terrein van de boer in de Franse Roya-vallei... wonen vaak meerdere vluchtelingen tegelijk. Hij gaf al enkele honderden mensen tijdelijk onder dak en hielp ze bij hun reis verder door Europa. Het Franse OM had acht maanden voorwaardelijk geëist. De rechter heeft de boer 3000 euro boete opgelegd. Het weer overwegend droog. Later op de dag kans op een beetje sneeuw in het zuiden. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen vooral in het zuiden winterse neerslag. Het wordt dan 1 tot 4 graden.